Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De Russische zakenman Godorkovsky krijgt geen gratie van vertrekkend president Medvedev. Godorkovsky zit sinds 2003 in de gevangenis voor fraude en belastingontduiking. Hij was als zakenman zeer kritisch over de toenmalige en nu weer aanstaande president Poetin. Medvedev had opdracht gegeven om de veroordeling van Godorkovsky en 31 anderen nog eens tegen het licht te houden. Juridische experts hadden gezegd dat Godorkovsky geen, geen schuld hoefde te bekennen om eerder vrij te komen. Medvedev is daar volgens zijn adviseur voor de mensenrechten niet mee eens. Het vrachtschip waarop vanmorgen brand uitbrak drijft ten noorden van Terschelling stuurloos rond. Het vuur ontstond in de machinekamer en is nog niet geblust. Twee bergers hebben de machinekamer luchtdicht afgesloten, maar kunnen door de warmte verder niks doen. Alle negen bemanningsleden werden vanochtend van boord gehaald. Diverse schepen in de buurt boden direct hulp. Ook zijn er reddingsboten en een helikopter ingezet. Het schip is ruim 100 meter lang en 16 meter breed. Het was met een lading staal onderweg van Duitsland naar het Engelse Southampton. De instorting van een in aanbouw zijnde woontoren in Rotterdam in 2010 kwam doordat een stijgersysteem verkeerd was opgebouwd. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Van de ondersteuningsconstructie ontbraken 55 van de 59 dwarsverbindingen, zegt de raad. De derde verdieping van het pand stortte in en de vloer viel 11 meter lager op de onderliggende verdieping. Vijf bouwvakkers raakten daarbij zwaar gewond. De Chinese kunstenaar Ai Weiwei heeft webcams in zijn hele huis opgehangen, zodat hij 24 uur per dag gevolgd kan worden. Het is een actie tegen het Chinese regime. Het huis van Ai Weiwei wordt continu bewaakt door de communistische autoriteiten, omdat ze hem zien als een gevaar voor de staat. De kunstenaar steekt de draak met hen door ludiek volledige openheid van zaken te geven. Het weer in het noorden bewolkt en wat motregen. In het zuiden droog en af en toe zon. Het wordt 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en een groot deel van het land regen.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 I'm Roman, I'm a barbarian, I'm Conan. You was sleeping on me, you was dozing. Now move, I'm Conan. Ooh. You have all the LUV. I gave you everything you need. Now move. Now it's up to YOU. Are you the one?